Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Bij een woningbrand in Hattemerbroek bij Zwolle is veel siervuurwerk ontploft. Er zijn twee mensen gewond geraakt. Op beelden is te zien hoe het vuurwerk boven de brandende woning uit elkaar knalt. Het is niet bekend hoe de twee gewonden eraan toe zijn. Volgens de brandweer zijn ze met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Jongeren die bij de Bijenkorf werken krijgen voortaan evenveel betaald als werknemers van 23 en ouder. De Bijenkorf heeft in de nieuwe CAO met de bonden afgesproken dat het jeugdloon verdwijnt. Het is het eerste bedrijf in de detailhandel dat die stap neemt. In ruil voor de afschaffing van het jeugdloon wordt de toeslag voor werken op zondag verlaagd. Werknemers kregen dubbel betaald voor werken op zondag. Dat wordt anderhalf keer het gewone loon. Vakbonden strijden al langer voor afschaffing van het minimumjeugdloon. In Syrië zijn, ze begin, zijn sinds het begin van de maand zeker 120.000 mensen op de vlucht geslagen in de regio's Aleppo, Idlib en Hama. Ze zijn op de vlucht geslagen voor het toegenomen geweld en hebben dringend behoefte aan tenten, eten, drinken en sanitaire voorzieningen, zegt de VN. De vluchtelingen komen vooral uit Aleppo, waar het Syrische leger anderhalve week geleden een grondoffensief begon. Daarnaast heeft terreurorganisatie Islamitische Staat nieuwe gebieden ingenomen in Aleppo. Het dodental van de aardbeving in Pakistan en Afghanistan is bijgesteld naar zeker 200. In Afghanistan kwamen veruit de meeste mensen om het leven. De beving had een kracht van 7,5 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in het uiterste noordoosten van Afghanistan. Er zijn militairen naar de getroffen gebieden gestuurd. Turner Epke Zonderland kan zijn wereldtitel op rek niet verdedigen. Op de WK in Glasgow wist hij zich niet te plaatsen voor de finale. Alleen Juri van Gelder heeft nog zicht op een finale plaats. Hij staat voorlopig zesde in het klassement van de ringen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen.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 Heel veel filmmuziek. Filmmuziek en meer zou ik bijna zeggen. Want het thema van vanavond is horrorfilms. beginnen natuurlijk het tweede uur altijd met een grote hit. En dat is deze keer Lady Marmalade uit de film Moulin Rouge. Gezongen door Christine Aculera.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 Happy Halloween. From the cold and ancient graves, from the coffins and the caves, from the rocks and werewolf nests, come the gasping guests. Gonna have a nightmare dream. got a date, you better put your head on straight. Jump on your broom, don't be late. This is our night to celebrate. Through the oozing quicksand swamp, do the bloody buddy stomp. Do the brand new twist and itch with the Wicked Witch. Everybody make the scene. Happy Halloween. There's a party, everybody's here, even the werewolf. For this sweet night we wait all year, now don't you try to disappear. I'll open up your coffin, dear. My nose will tell that you're still here. Gonna eat some lizard lunch, gonna drink some living punch, gonna dance until we're dead. Hit me on the head, hang my heart and split my spleen. happy Halloween. Everybody make the scene. Happy Halloween. Happy Halloween van de Stones. Uh, eh, mooi nummertje om weer mee te beginnen als het over Halloween gaat. En dat is het natuurlijk aanstaande zaterdag. Wie weet gaan we wel een Halloween party. En daarom heb ik wat films gekozen die bij dit thema aansluiten. En dit is natuurlijk uit de bekende film Halloween. Thank you. dat was uit Jaws. En dat allemaal voor Halloween. En dit thema ook heel bekend. De X-Files. silence of the land. Italiaanse horror verschillende muziek. Komt uit de film eh, Seven Note in Nero. De muziek is van uh, Fabio Frisi, Vince Tempera en, en nog eentje. Eh, Franco Bioxo. Nog eentje. Trace Soul. De Italiaanse spaghetti hoornen, uh, eh, horror zou ik bijna zeggen. Uh, even tijd om een uitstapje te maken naar iets lieflijkers. Maria Mena, Miss You Love. I've run out of complicated theories, so now I'm taking back my words. I'm preparing for the breakdown. Your t shirt's lost its smell of you, and the bathroom's still a mess. Remind me why we decided this was for the best. Because I miss you. touch as often as I can. My goal's to reach your hands any day now. Please don't blame me for trying to fix this one last time. I have a hard time as it is. We nemen de draad weer op van Halloween. Onder andere deze prachtige muziek geschreven, gecomponeerd door Debbie Wiseman... uit de film Lesbian Vampire Killers, Centuries Ago. Wiseman. Film The Lesbian Vampire Killers, film uit 2009. Prachtige muziek. Als je de cd ooit ergens ziet liggen, kopen. Want het is een cult eh, cd, cult film. En eh, echt klasse muziek zat erop. Uh, dan zijn we toe aan een bekende Trick or Treat. Een nummer van Cole Chader, een jazzman. Komt-ie. CD uit 2011. Gitaarbits zou te horen. Tot zover T. Gorman. Eh, we gaan terug naar de eh, serieuze films. De bekende krakers. Scream. maar door met dit soort eh, films. En de eh, hele bekende is ook natuurlijk vrijdag de 13e. vandaag. Ik vind het mooi geweest. Ik eh, heb genoeg gehoord muziek gehoord. We gaan over tot een andere eh, film. Cinema Paradiso. Een film uit 1989. Met de muziek van Ennio Morricone. En daar zitten twee grote knallers in. De eerste is Cinema Paradiso. dit nummer is die andere grote kraker uit deze film van... Eh, althans de muziek van Ennio Morricone. Eh, Cinema Paradiso. Het Love Team. het laatste wat ik draai, dat is ook een van mijn favorieten. Ik draai wel eens vaker de openingsmuziek uit eh, Elizabeth The Golden Age. Openingsnummer. Duurt niet lang, 1 minuut en 30 seconden. je doet. mooi zijn. Elizabeth, The Golden Age. Eh, prachtige muziek, openingsnummer. Ja, het zit er weer op voor vanavond. Dan zijn we alweer toe aan onze tune Dans la Maison. luistert naar CFM Cinema. Met deze keer wat meer horrormuziek dan te doen gebruikelijk is in het filmprogramma. Maar goed, het is ook een stijl in de film, dus het moet af en toe op bod komen. Eerst weer ook wat pop. Good eh, Morning Vietnam. Inglorious Bastard staat er ook wat in. En Nino Morricone natuurlijk. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond en dat je de... Nou, volgende week slaan we een weekje over, maar de week daarop zijn we er zeker weer.